Tegelijkertijd streekt dat bedrijf provisie op wanneer de corporaties bij hun adviseurs leningen of rentederivaten afsloten. De corporaties zeggen in de krant dat ze zich belazerd voelen. In Amsterdam is een man neergeschoten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is niets bekend over de identiteit van het slachtoffer. Het schietincident was in het westelijk havengebied. De dader is gevlucht in een donkere auto. De omgeving is afgezet. De politie doet haar onderzoek naar de schietpartij. Onderzoeksinstituut Nivel is verbaasd over de lange duur van de griepepidemie. Hoewel de winter erg zacht is, duurt de epidemie nu al 11 weken. Gemiddeld duurt een griepperiode zo'n 8 weken. Afgelopen week gingen er zelfs meer mensen naar de huisarts dan de week daarvoor. Het griepvirus heeft zich zo aangepast dat het griepvaccin dit jaar minder effectief is. Mensen die normaal gesproken baat hebben bij de grieprik lopen daardoor nu alsnog grote kans het virus op te lopen. De burgemeester van Haaksbergen had nooit een vergunning mogen verlenen voor het evenement met de monstertruck. Tot die conclusie komt de bezwaarcommissie van de gemeente, meldt Tubantia. Na het ongeluk zei de gemeente dat ze op geen enkele manier verantwoordelijk kon worden gehouden voor het drama. Op 28 september belandde de truck bij een stunt in het publiek, vielen drie doden en 28 gewonden. In de achtste finales van de Champions League heeft Chelsea uit met 1-1 gelijk gespeeld tegen Paris Saint-Germain. Ook Shakhtar Donetsk Bayern München eindigt in een gelijkspel. In de Oekraïnse stad Lviv bleef het 0-0. Het weer vannacht over het hele land opklaringen. De temperatuur daalt tot plaatselijk min 5. Het is mistig en het kan glad zijn.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 Your body shine is diamond, your heart is strong it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. Children taking away, men are cut in half. Children watching all this. Your body shiny is diamond, your heart is strong it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us. Take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. been Kanye's swipe. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right.